Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Deze ochtend gaat de grens tussen Gaza en Egypte open... zodat buitenlanders kunnen vluchten, waaronder 10 Nederlanders. Medicijnen en voedsel gaan dan de andere kant op. Volgens correspondent Nasra Habiballa was het de afgelopen nacht weer onrustig in de Gazastrook. de bombardementen in de Gazastrook die zijn vannacht ook doorgegaan. Eh, vooral in het gebied bij Gazastad. Dat is in het noordelijke gedeelte van de Gazastrook. Eh, en volgens Palestijnen in Gaza waren het de zwaarste bombardementen tot nu toe. Het is onduidelijk of er doden zijn gevallen. een flinke klap bij een flat in Schiedam vannacht. Bij een appartement op de eerste verdieping is een explosief afgegaan. De ramen zijn eruit gesprongen, maar er zijn geen gewonden. Op de muur is met graffiti klootzak in het Somalisch gespoten. Veel projecten om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden... werken niet, dat zeggen onderzoekers tegen Trouw. Denk bijvoorbeeld aan een escape room waarbij je een drugslab moet oprollen. Sommige jongeren leren juist welke trucjes je kunt gebruiken bij het maken van drugs. Of ze onthouden vooral hoeveel geld je ermee kan verdienen. Ondertussen betaalt de overheid zich er wel blauw aan. Wat wel werkt volgens de onderzoekers, maatschappelijk werkers die 24 uur per dag bereikbaar zijn voor jongeren die in de criminaliteit dreigen te belanden. Het is de eerste keer dat iemand uit Caribisch Nederland probeert om namens Nederland uit te komen bij het Eurovisie Songfestival. Het gaat om een brandweerman uit Sint-Eustatius, vertelt onze correspondent. Opvallend is eigenlijk dat hij zelf nog nooit had gehoord van het Europese Songfestival. Maar een enthousiaste Nederlander op het eiland die maakte hem daarop attent. En hij heeft op YouTube gekeken naar liedjes op het festival. En hij liet zich eh, ja, erg inspireren daardoor. De Songfestivalcommissie kreeg dit jaar een recordaantal van ruim 600 liedjes binnen. Binnenkort wordt bekend wie daarvan in mei namens ons land naar het Zweedse Malmö mag. En het weer nog. In het binnenland begint de dag fris met mist. Eh, vanmiddag wolken en vooral in het zuiden behoorlijk wat zon. In het noorden is er kans op een bui. Het wordt maximaal een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is goed te merken dat een groot deel van Nederland de herfstvakantie viert. Er zijn minder dagelijkse files te vinden. Toch rijdt het hier en daar wat langzamer, zoals op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij knooppunt Amstel gebeurde een ongeluk en er is één rijstrook dicht. De vertraging valt gelukkig mee met 10 minuten vanaf Apkoude. Verder drukte op de A10 de ring van Amsterdam. Wederom vielen voor de Koentunnel richting het zuiden. Komt omdat er één rijstrook dicht is vanwege een kapotte vrachtwagen.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 Het gaat nog lang duren voordat de uitslag van de parlementsverkiezingen in Polen bekend is. Nog maar 10% van de stemmen is geteld. Volgens exit polls lijkt het erop dat de regerende PiS-partij de grootste blijft... maar niet groot genoeg om een regering te vormen. En het demissionaire kabinet gaat vepen niet duurder maken. Het kabinet laat het verhogen van de prijs hiervan over aan een volgend kabinet, meldt de Telegraaf. nog. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. In het noordwesten kan er een bui vallen.